NOS nieuws van 3 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het 14-jarige meisje Romy uit Hoevenlaken... van wie vrijdag het lichaam werd gevonden in Achterveld... is seksueel misbruikt. Dat zegt het Openbaar Ministerie. In de zaak zit een 14-jarige jongen vast. Hij kende het slachtoffer van school. Hij wordt ervan verdacht Romy te hebben misbruikt... en om het leven te hebben gebracht. De plegers van de postbankmoord in 2013 hebben celstraffen gekregen van 14 en 16 jaar. De rechtbank houdt Frank S. en Souris R. verantwoordelijk voor de dood van Alex Wiegmink. Het OM had celstraffen van 13 jaar geëist. De rechter liet meewegen dat de twee 14 jaar lang hebben gezwegen over hun daad. President Trump schuift oud-justitietopman Christopher Wray naar voren als nieuwe directeur van de FBI. Dat maakte hij via Twitter bekend. Wray moet James Comey opvolgen die vorige maand door Trump werd ontslagen omdat hij zijn werk niet goed zou doen. Volgens Trumps tegenstanders moest Comey weg omdat de president de gevolgen vreest van het FBI-onderzoek naar mogelijke contacten tussen het campagneteam van Trump met Rusland. Morgen moet Comey getuigen voor een speciale senaatscommissie. In Myanmar wordt een militair vliegtuig vermist. Aan boord zouden 104 mensen zijn, 90 passagiers en 14 bemanningsleden. Het toestel vloog boven het zuidoosten van Myanmar toen het van de radar verdween. De eindbestemming was Yangon. Mogelijk is het toestel in zee gestort. In Culemborg zijn afgelopen nacht de ruiten van zeker 35 auto's ingeslagen. Uit de auto's is niets meegenomen. De politie spreekt van pure vernieling. Agenten zijn vannacht lang bezig geweest om de schade op te nemen, meldt Omroep Gelderland. Waarschijnlijk zijn er in Culemborg nog meer auto's vernield dan nu bekend is. Volgens de politie komen er nog steeds aangiftes binnen. Het weer, wolken en buien trekken naar het oosten weg... en vanuit het zuidwesten breekt de zon geregeld door.